Het KNMI kondigde gisteravond code geel af vanwege gladheid in bijna het hele land. De waarschuwing voor gevaarlijk weer werd gegeven omdat natte weggedeelten konden bevriezen. De bonussen voor bankiers en topmensen bij verzekeraars gaan voorlopig nog niet verplicht omlaag. De Volkskrant meldt dat CDA en regeringspartij VVD de invoering van de bonuswet hebben tegengehouden. De wet zal op 1 januari ingaan. De twee partijen hebben vlak voor kerst aanvullende vragen gesteld en daardoor kon de wet niet op tijd door de Eerste Kamer worden behandeld. In de Tweede Kamer was het wetsvoorstel van PvdA-minister Dijsselbloem met grote meerderheid aangenomen. In de nieuwe wet staat dat bankiers nog maar een vijfde van hun jaarsalaris aan bonussen mogen krijgen. De wet is omstreden omdat die veel verder gaat dan de EU-wetgeving. Ouders die zich zorgen maken over hun radicaliserende kinderen kunnen vanaf vandaag terecht bij een hulplijn. Deze telefonische dienst is een initiatief van het SMN, het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. Bij de hulplijn werken twintig vertrouwenspersonen om familieleden te ondersteunen en te adviseren. Volgens het SMN is radicalisering voor een aantal ouders erg dichtbij gekomen. Tot nu toe zijn ongeveer 160 jongeren naar Syrië en Irak gegaan om deel te nemen aan de jihad zegt het SMN. Het weer, de temperatuur ligt rond of net iets onder het vriespunt.